In Amsterdam is het volgens de politie onrustig. Daar zijn meerdere mensen aangehouden... Ook in Den Haag greep de politie in. In de Schilderswijk geldt een noodbevel, onder meer omdat agenten met vuurwerk werden bekogeld. In Rotterdam zijn een aantal straten in de binnenstad afgesloten vanwege de drukte. Marokko won de wedstrijd van Portugal met 1-0 en moet in de halve finale tegen Frankrijk of Engeland. De wedstrijd tussen die landen begint rond deze tijd. Het Nederlands elftal is aan het begin van de avond geland op Schiphol... na een vlucht van ruim 6 uur uit Qatar. Op Schiphol was er geen officiële ontvangst. De spelers en trainers stapten in twee bussen die hen naar een hotel brachten. Nederland komt weer in actie op 24 maart in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk. Dat is dan onder de nieuwe bondscoach Ronald Koeman. Medewerkers van twee Belgische Europarlementariërs zijn in beeld in een groot corruptieonderzoek. Hun kantoren zijn verzegeld. Het onderzoek richt zich op omkoping door Qatar, maar zou niets te maken hebben met het WK voetbal. Bij huiszoekingen zou voor meer dan een half miljoen euro aan contant geld zijn gevonden. Op het Britse kanaal-eiland Jersey zijn de afgelopen nacht zeker drie doden gevallen bij een explosie en een brand in een appartementencomplex. Zo'n 10 mensen worden nog vermist en 25 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gebouw met drie verdiepingen is helemaal ingestort. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend, maar buurtbewoners melden eerder een gaslucht. Het eiland Jersey ligt voor de kust van Noord-Frankrijk, maar valt onder de Britse kroon. Het weer.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 I'll make you double take. Soon as I walk away. Call up your chiropractor just in your neck break. tell me what you, what you, what you gonna do. Cause I'm about to make a scene Double up that sunscreen I'm about to turn the heat up Gonna make your glasses steam Ooh, Tell me what you, what you, what you gonna do When I do my walk, walk I can guarantee you drop, drop, drop Cause they don't make a lot of what I got Ladies, if you feel me, this your pop, pop, pop, pop.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 And what was in those ships, all three, on Christmas Day in the morning? On Christmas Day in the morning. The Virgin Mary and Christ were there on Christmas Day, on Christmas Day. The Virgin Mary and Christ were there on Christmas Day in the morning. And all the angels in heaven shall sing on Christmas Day, on Christmas Day. And all the angels in heaven shall sing on Christmas Day in the morning. Then let us all rejoice again on Christmas Day, on Christmas Day. Then let us all rejoice again on Christmas Day in the morning, on Christmas Day in the morning. fijne dagen en een volgende.